Michel Koenen met het NOS-journaal. Toch het zelfmoordmiddel niet bestellen via de organisatie. Rond de 1100 leden hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst... waar ze het poeder samen zouden kunnen kopen. Maar die bijeenkomst gaat niet door. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de opdracht van het Openbaar Ministerie... dat alle activiteiten gestaakt moeten worden. Een woordvoerster van Laatste Wil zei in Nieuwsuur dat ze het bizar vindt... dat de corporatie als criminele organisatie wordt weggezet... Het OM is een gerechtelijk onderzoek gestart. Maandag is er eerst nog een gesprek tussen Laatste Wil en het OM. China zegt in een reactie op de Amerikaanse importheffingen van Chinese producten niet terug te deinzen voor een handelsoorlog. land zegt de eigen belangen te verdedigen met alle noodzakelijke maatregelen. Wat die maatregelen zijn is nog niet bekend. Het is een reactie op een importheffing ter waarde van zo'n 60 miljard dollar. President Trump wil daarmee eh, de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken. Volgens Trump maakt China zich schuldig aan onder meer diefstal van Amerikaanse technologie. De voormalig handlanger van kindmoordenaar Mark Dutroux is deze maand voor het eerst met verlof. Dat zegt zijn advocaat tegen VTM Nieuws. Hij moet nog drie jaar van zijn gevangenisstraf van 25 jaar uitzitten. Het verlof is de eerste stap om zich voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. De man van 46 hielp Dutroux bij de ontvoering van Anne, Eefje, Sabine en Letitia. Anne en Eefje overleefden het niet. In een dorp in de rebellenenclave enclave Oost-Ghouta is de evacuatie begonnen van verslagen rebellen en burgers. Met de Syrische regering is afgesproken dat zo'n 1500 strijders en burgers naar de provincie Idlib worden gebracht, die nog in handen is van de rebellen oost ligt al weken onder vuur. Daarbij zouden zeker 1500 burgers zijn omgekomen. Tienduizenden mensen zijn het geweld ontvlucht. Het weer nog bewolkt met hier en daar wat motregen. Lokaal kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgenochtend eerst bewolkt, later ook kans op zon.